ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou vanochtend wel eens flink druk kunnen worden op de weg. Veel mensen pakken de auto, want NS-treinen die rijden niet. Net als afgelopen vrijdag wordt er gestaakt door het personeel. De actie van vandaag is alleen in het westen. Dus je zou zeggen dat de boel in de rest van het land gewoon kan rijden. Maar dat is niet zo, zegt NS. Het kan niet om reden dat we eh, hele lange lijnen rijden. Lange treindiensten die al beginnen in Den Helder en eindigen in Limburg bijvoorbeeld... En als daar gedeeltes van de reis eh, door een stakingsgebied rijden, ja, dan komt de trein niet op de plek waar die moet komen. En dan zijn er ook geen collega's die de trein eh, naar die plek kunnen toebrengen. De actie heeft te maken met vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. NS-mensen willen meer loon en betere werkomstandigheden. Treinen van andere spoorbedrijven rijden vandaag trouwens wel. Boeren die geen stikstofvergunning hebben... lopen kans om voor de rechter te worden gesleept. Tot nu toe knepen provincies een oogje dicht... maar milieuorganisaties zijn daar klaar mee. En het zou zomaar zo kunnen zijn dat scholieren hun telefoon binnenkort helemaal niet meer mogen gebruiken op school. Een verbod in de lessen is er al, maar D66 werkt aan een wet... die moet regelen dat het helemaal klaar is met telefoons... ook in de pauzes en tussenuren. We zien nu dat leerlingen eh, ook tussen de lessen door... toch heel erg bezig zijn met wie heeft nou het laatste berichtje gestuurd... Eh, wat gebeurt er op Snapchat. Ehm, en dat dat eigenlijk tot heel veel afleiding leidt tijdens de les. Maar dat kinderen ook eh, minder met elkaar praten in de pauze. Volgens RTL Nieuws ziet een meerderheid in de Tweede Kamer het plan wil zitten. En dan heb ik nog goed nieuws voor fans van K-popgroep BTS. Over een tijdje kunnen ze eindelijk weer naar optredens... en misschien komt er ook wel weer nieuwe muziek aan. Meerdere leden van BTS waren opgeroepen voor de dienstplicht van het Zuid-Koreaanse leger. Twee van hen zijn daar nu klaar mee. Ze werden bij de poorten van hun basis opgewacht door fans en de Koreaanse pers... en brachten nog één keer de legergroet. hoe het? u Song! Later deze maand zijn de andere leden van BTS ook klaar met hun dienstplicht... en kunnen ze dus weer samen de studio in. Krijg je het weer nog. Vanochtend nog bewolking en af en toe regen. Later zijn er in een groot deel van het land opklaringen... al blijft het in Groningen en Limburg wel grijs. Het wordt vandaag max 15 tot 20 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Momenteel heb je de meeste vertraging in onze regio. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Kwartiertje bij knooppunt in Zaandam. Kwartier ook op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is na een ongeluk de weg weer vrijgegeven. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt de Nieuwmeer 9 kilometer file. De andere kant op, de buitenring van de A10 Zuid een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert.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 Oh. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel in het hele land rijden vandaag geen treinen van NS vanwege een staking. Het CAO-overleg tussen de NS en de bonden zit muurvast. Het wordt op de weg waarschijnlijk een stuk drukker dan anders. Vanaf vandaag beginnen milieuorganisaties met wekelijkse stikstofrechtszaken tegen boeren die zonder geldige natuurvergunning werken. Het gaat om pasmelders die door uitblijvend beleid van de overheid in de problemen zijn gekomen. De organisaties willen dat provincies gaan handhaven. Ondanks dat vapes met een smaakje sinds vorig jaar zijn verboden, worden ze nog volop gepromoot op Snapchat en zijn ze daar ook nog te koop.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, downright spiffy, two way. who they make it like it missed it. Missed it party at? Oh. Girls is on the way, but a Bacardi at? Uh. Models and models talking all of that watch. Put your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the Eastside run this mother for ya. Hell yeah. Do my Southside run this mother for ya. Hell yeah. And them haters ain't hitting no, ain't talking about said.